Mark Hokke met het NOS-journaal. In het basispakket in de zorg wikkelen. Het gaat om adviezen om bijvoorbeeld gezonder te eten... en meer te bewegen onder leiding van een arts, coach of diëtist... heeft minister Bruins bekendgemaakt. Zwaardere type paracetamol die via de apotheek worden besteld... komen juist niet meer voor eh, vergoeding in aanmerking. In een toelichting zegt Bruins dat het kabinet de uitbreiding en beperking... zorgvuldig heeft afgewogen omdat het pakket niet te duur mag worden. De roofdieren die waren ontsnapt uit een dierentuin in Lunebach in Duitsland zijn gevangen na een zoekactie. Het gaat om twee leeuwen, twee tijgers en een jaguar. Een beer, die ook was ontsnapt, is doodgeschoten. Door het noodweer deze week was een deel van de Eiffeldierentuin onder water gelopen. Daardoor raakte het hek beschadigd en konden dieren mogelijk ontsnappen. Porsche stopt voorlopig met de levering van nieuwe auto's... omdat ze niet voldoen aan de uitstootnormen, meldt de Frankfurter Allgemeine. Volgens de krant heeft Porsche de milieuproblemen onderschat... en is er meer tijd nodig om de auto's aan te passen. Het is de bedoeling dat klanten die al een nieuwe Porsche hadden besteld... die voor 1 september geleverd krijgen. Het Duitse Openbaar Ministerie wil dat de Catalaanse separatistenleider Puigdemont wordt uitgeleverd aan Spanje... en afwachting van het besluit daarover opnieuw wordt vastgezet... Tegen Puigdemont loopt een Spaans uitleveringsverzoek en het OM noemt hem vlucht gevaarlijk. Eind maart was hij op verzoek van Spanje aangehouden toen hij vanuit Denemarken Duitsland binnenkwam. Kort daarna werd hij op borgtocht vrijgelaten. De, Duitse, de Spaanse justitie beschuldigt Puigdemont van rebellie, misbruik van overheidsfondsen bij de organisatie van het Catalaanse referendum over onafhankelijkheid. Het weer wisselend bewolkt en vooral in het oosten en noordoosten zware buien met onweer. Voor Groningen en Drenthe geldt code oranje. In die provincies kunnen zware onweersbuien voorkomen... die gepaard gaan met veel neerslag en forse hagelsteen. ZFM, verkeersupdate.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 Feeling all the 45, going on 15. I'm a big time You should hear me talking to the little children and listen what they say to me. I got a spot on the top of my head, just begging for a new There's a tire from sitting, but it's never gonna go.